Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De 17 kerncentrales in Duitsland gaan uiterlijk in 2022 dicht. En de zeven oude centrales, die naar aanleiding van de kernramp in het Japanse Fukushima al tijdelijk dichtgingen, gaan niet meer open. De zwart-gele coalitie is het daarover eens geworden. De meeste reactoren gaan al in 2021 dicht. Om eventuele problemen met de energievoorziening te ondervangen blijven er drie nog een jaar langer open. In Berlijn houdt de bondsregering vandaag crisisoverleg met de deelstaten over de uitbraak van de darmbacterie EHEC. Het dodental als gevolg van de bacterie is dit weekend opgelopen tot 10. Vermoed wordt dat bron van de besmetting komkommers uit Spanje zijn, maar zeker is dat niet. In Belgrado heeft de oproerpolitie gisteravond 100 mensen opgepakt die de vrijlating van ex-generaal Mladic eisten. De demonstratie trok zo'n 7000 deelnemers. Na afloop ontstonden relletjes. De politie kon voorkomen dat de betogers regeringsgebouwen en westerse ambassades aanvielen. Vandaag tekent de advocaat van Mladic beroep aan tegen het rechterlijk besluit dat hij aan het Joegoslavië-tribunaal overgedragen mag worden. Als dat wordt verworpen komt Mladic mogelijk direct naar Scheveningen. Malta gaat als laatste EU-lid echtscheiding mogelijk maken. Op een referendum daarover stemde iets meer dan de helft van de bevolking voor. Hoewel het niet bindend was, zei premier Gonzi dat de wil van de meerderheid wordt uitgevoerd. Abortus blijft in de streng katholieke eilandstaat wel verboden. Scholen weten niet hoe ze met het mobiele telefoongebruik van leerlingen moeten omgaan, blijkt uit onderzoek onder 120 scholen. Er zijn vaak geen regels voor het gebruik van mobieltjes en scholen zijn slecht op de hoogte van de technische mogelijkheden. Tweederde van de leerlingen gebruikt de telefoon tijdens de les wel eens om muziek te luisteren of iets op te zoeken op internet. Ruim 40% zegt wel eens te hebben meegedaan aan digitaal pesten. Er worden bijvoorbeeld opnames gemaakt van leraren of medeleerlingen die op internet worden gezet. Het weer overwegend zonnig, maximaal van 20 graden aan de kust tot 26 in Limburg. Vanavond vanuit het zuidwesten een aantal buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam, 2 kilometer voor knooppunt Hoevenlaken. A7 richting Zandam, 2 kilometer bij de afwit Wormer. En op de A8 naar Amsterdam tussen Krommenie en knooppunt Koenplein 4 kilometer. A12 Den Haag naar Utrecht, 2 kilometer bij Reewijk. Op de A15 richting Europort, 2 kilometer bij Sliedrecht Oost. Op de A20 in de richting Gouda, 2 kilometer bij Moordrecht. En richting Hoek van Holland rijdt het langzaam over 3 kilometer tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum. A27 Breda naar Utrecht bij Lexmond 2. En op de A28 in de richting Utrecht tussen Amersfoort, Vathorst en Amersfoort.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 Think you'll be getting this? in the back of my car. if you keep talking that blah, blah, blah, Boy, get rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on? Meet me in the back with a Cut to the chase, cause I know you don't care what my middle name is naked and you're wasted.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 We cannot, we cannot allow that treason that we mind. We must, I must show them now. We don't need to lie. Haven't, haven't a doubt that we are in the right. If you don't look out, are you suffering on their right.